Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schiphol is de komende dag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Van ochtends vroeg tot halverwege de middag wordt er roest verwijderd van sporen die een tijdje niet zijn gebruikt door eerdere werkzaamheden. Het roest verwijderen was niet volledig ingepland. Daarom heeft ProRail op de valreep besloten dat dat morgen nog moet gebeuren. De reisplanner is aangepast, dus daarin is te zien welke treinen wel rijden. Informateur Putters gaat maandag voor het eerst om tafel met vier partijen tegelijk. PVV, VVD, NSC en BBB gaan dan onderhandelen op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum. Tot nu toe voerde Putters alleen gesprekken met één of twee partijen tegelijk. Vandaag werd duidelijk dat de vier toch over een coalitie willen onderhandelen. Het lijkt erop dat ze zich op een extra parlementair kabinet gaan richten. Dat is een kabinet dat een lossere band heeft met de Tweede Kamer en geen gedetailleerd regeerakkoord. Muurschilderingen die onlangs zijn ontdekt in een grot in Argentinië... blijken de oudste in heel Zuid-Amerika te zijn. Het gaat om zo'n 900 tekeningen die meer dan 8000 jaar geleden zijn gemaakt... duizenden jaren eerder dan tot dusver werd gedacht. Argentijnse en Chileense archeologen vonden de werken in een grot in Patagonië. Ze zijn onder meer getekend met houtskool. Opvallend is dat de tekeningen gedurende een periode van zo'n 3000 jaar zijn gemaakt... dus ongeveer 130 generaties lang. Ajax heeft in de Conference League gelijk gespeeld tegen Aston Villa. In Amsterdam bleef het 0-0. Daarmee heeft Ajax nog steeds zicht op een plaats bij de laatste acht. De return is volgende week donderdag in Birmingham.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 Eerst het NOS nieuws van 1